De reeks recente geweldsincidenten in Eindhoven hebben te maken met de hennepteelt en de georganiseerde misdaad. Dat heeft burgemeester Van Gijzel gezegd in de gemeenteraad. Hij sprak over vijf incidenten de afgelopen twee weken. Daaronder was een dodelijke schietpartij twee weken terug en de beschieting van een huis zondagavond waarschijnlijk met een mitrailleur. Van Gijzel ziet een verband met het koffieshopbeleid. Houders van koffieshops verdienen veel geld tegen een laag risico. Sommigen hebben banden met criminelen, zegt Van Gijzel. Hij wil meer controle op de aanvoer van de drugs. De Eindhovense politie heeft extra mankracht ingezet bij het onderzoek naar het recente geweld. VVD-Kamerlid Janine Hennis-Plasgaard is uitgeroepen tot Europarlementariër van het jaar. Ze eindigde als eerste in een internetverkiezing van het weekblad European Voice. Hennis-Plasgaard leidde in Brussel het verzet tegen een verdrag dat de Verenigde Staten het recht gaf Europese bankgegevens in te zien. Het verdrag ging van tafel en Hennis kreeg in het parlement een staande ovatie. In juni stapte ze over naar de VVD-fractie de Tweede Kamer. Er waren twintig kandidaten voor de internetverkiezing, onder wie EU-president Van Rompuy. Het is nog onduidelijk of er in de Tweede Kamer een meerderheid is voor het kabinetsplan om vooral in de Randstad in nieuwe wegen te investeren. Minister Schultz wil vooral rond Amsterdam, Rotterdam en Utrecht meer asfalt. Coalitiepartner CDA is het daar niet mee eens, zo bleek bij de begrotingsbehandeling. Het CDA wil het beschikbare geld over het hele land verdelen. Morgen moet duidelijk worden of Schultz een Kamermeerderheid achter haar plan krijgt. In het debat was er veel kritiek op het VVD-voorstel om de maximumsnelheid zo snel mogelijk naar 130 kilometer te verhogen. Ook minister Schultz voelt daar niet voor. Ze wil eerst de effecten op onder meer de verkeersveiligheid en het milieu onderzoeken weer nog vannacht opklaringen, min 4 tot min 9 graden.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 I never take it all for granted. Oh, sunrise will do. some heat. Well, I, I like your style. It was strong.